Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Per dag krijgen tientallen mensen een verkeerde melding van de corona-app. Die app geeft een seintje wanneer je een tijdje in de buurt bent geweest van iemand met corona. Maar dat gaat niet altijd goed. Soms krijg je ook een melding als je gewoon netjes afstand hield, vertelt mijn collega Joost Schellevis. Die app kan een inschatting maken, maar dat is niet 100% nauwkeurig. En dat betekent dus ook dat er wel elke dag tientallen mensen een melding krijgen, terwijl ze eigenlijk wel op eh, voldoende afstand waren. Maar in de meeste gevallen geeft de app gelukkig wel gewoon de juiste melding. De coronamelder staat inmiddels al op bijna 4 miljoen telefoons. En er is weer een partij die terug wil naar de basisbeurs voor studenten. Het CDA sluit zich aan bij de PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie... die ook al met dat plan kwamen. Het CDA is nooit echt fan van het leenstelsel geweest... maar heeft de afgelopen jaren ook niet echt geprobeerd om het af te schaffen. Nu staat dat wel in hun verkiezingsprogramma. Dat is goed nieuws dus voor studenten zoals Sam. Die moet nu lenen voor zijn collegegeld en kamerhuur. Alles eh, erbij, dus dat is eh, met internet en een eh, tv-abonnement en zo... is dat 350 euro. En ik heb zelf 14 vierkante meter. Het is, het is redelijk, maar als je het allemaal moet lenen, dan is dat nog heel veel geld. Het CDA vindt dat studenten die op kamers gaan een uitwoning de beurs van 300 euro per maand moeten krijgen. Voor jongeren die liever bij paps en mams blijven wonen wordt dat bedrag minimaal 150 euro. En bij de politie zijn ze niet zo blij met de plannen voor dit tv-programma. Heel goed dat u er vanavond weer bij bent. We zijn er live en we kunnen de komende drie kwartier met uw tips hopelijk heel veel misdrijven oplossen. Opsporing Verzocht, het programma waarbij de politie hulp vraagt aan kijkers... bij het oplossen van zaken en het opsporen van voortvluchtige criminelen. De publieke omroep wil het programma een kwartier korter maken en een langere zomerstop invoeren. Daar zijn ze bij de politie niet zo blij mee, want, zeggen ze, criminaliteit stopt ook niet in de zomer. Het weer is vanochtend eerst vrij droog.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 What you say now? Are you ready? I'm not begging you now, it's where we want to be. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing, and everybody's on Are you ready or not?